Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt die mogelijk was betrokken bij de ontvoering van twee mannen in Breda. De verdachte is een man van 50 uit Kaam. Mogelijk worden er nog meer mensen aangehouden. De ontvoering duurde vier dagen. De twee mannen werden rond de jaarwisseling meegenomen bij een garagebedrijf... en wisten uiteindelijk te ontsnappen uit een loods bij de Belgische grens. Waarom ze waren ontvoerd is niet bekendgemaakt. gemaakt. De overheid moet zich niet bemoeien met de kleur van Zwarte Piet. Hoe hij eruit ziet valt onder de vrijheid van meningsuiting van burgers. Dat zegt de Raad van State. Die komt met de aanbeveling na het bekijken van een initiatiefwetsvoorstel van de PVV. Daarin staat dat de overheid niet moet meewerken aan een Sinterklaasviering als de pieten niet zwart zijn. De kapitein van de gezonken olietanker Prestige moet alsnog de gevangenis in. Hij krijgt van de hoogste Spaanse rechter twee jaar cel. Toen het schip in 2002 tijdens een storm zonk... kwam er bijna 80 miljoen liter olie in zee terecht. Het was de grootste milieuramp ooit in Spanje. De rechter neemt de kapitein kwalijk dat hij het schip langs een gevaarlijk gebied loodste. Hij had moeten weten dat de prestige in te slechte staat was. De politie in Drachten heeft een man opgepakt vanwege de explosie in een flatgebouw. De man van 46 woonde zelf in het appartementencomplex. Hij raakte vorige maand zwaar gewond bij de gasexplosie die hij zelf zou hebben veroorzaakt. Zes appartementen werden verwoest. Een oefening met F-16's op Schiphol is geslaagd. De luchtmacht wil kunnen uitwijken naar Schiphol... als de thuisbasis van de gevechtsvliegtuigen niet kan worden gebruikt. Daarom zijn er vanmiddag twee F-16's op Schiphol geland. Straaljagerpiloten kunnen dan leren hoe ze langs Airbussen en Boeings kunnen manoeuvreren. Het weer, vanuit het westen regen. Aan zee gaat het vanavond behoorlijk waaien. Ook morgen veel wind, periode met regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A6 Lelystad richting Muiden 3 kilometer nog steeds bij Almere buiten door een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht. A15 Rotterdam-Gorkum 10 kilometer tussen Knoop het Ridderkerk en Siedrecht West. Vertraging is ook 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop het Klaverpolder 10 kilometer file.